De gemeente dacht tot nu toe dat er alleen een fundering van een verdedigingsveer gebouwd. Het is nog niet duidelijk wat er met de bunker gaat gebeuren. Op de plek staat een weg gepland. De gemeente Westland gaat in overleg met de provincie Zuid-Holland en Erfgoed Nederland.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 Vandaag precies tien jaar geleden. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld was een speciale kerkdienst om de slachtoffers van de door Al-Qaeda gepleegde aanslagen te herdenken. In Den Haag is vanmiddag een herdenkingsdienst in de Kloosterkerk, waarbij premier Rutte aanwezig zal zijn. President Obama bezoekt later vandaag de herdenkingsdiensten in Pennsylvania, Washington en New York. Het onweer van gisteravond heeft vooral tot problemen geleid in de regio Utrecht. Bij Bunnik kwam een boom op het spoor terecht en er waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Rond 9 uur gaf het KNMI een waarschuwing voor zware onweersbuien. Die trokken van Zeeland naar het noordoosten. Op sommige plaatsen telde het KNMI 800 bliksemflitsen per 5 minuten. Israël en Egypte willen er samen voor zorgen dat de Israëlische ambassadeur zo snel mogelijk terugkeert naar Cairo. Gisternacht vluchtte de ambassadeur samen met zijn staf het land uit nadat Egyptische betogers het ambassadegebouw hadden bestormd. De Israëlische premier Netanyahu noemde het een ernstig incident, maar zei ook dat zijn land vasthoudt aan het vredesverdrag met Egypte. De finale van de US Open gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De Spanjaard versloeg in zijn halve finale partij de Brit Andy Murray in vier sets. De Servier Djokovic won eerder op de avond in vijf sets van Roger Federer.